Is ze Braziliaans of is ze Surinaams of is ze Marokkaans? Ik zie het aan. En nu ga je staan te klootzak. Kom mee met een Japan of toch een ander Ik zie het aan. En nu ga je staan te klootzak. Zo! Schud met je bil lekkere tanga. En nu ga je dansen klootzak. Ah. Dansen, klootzak. Dirty Dutch. Stamp op de grond, laat de dans bekraken. Met die billen, ik heb niks te maken. Klootzak, dansen nu. Chucky, Lloyd, pick my cue. Volg instructies, ken je functies. Party junkies, bounce op drumbeats. Kom je halen, draai met die zakken voor emerales. En die kale, volle zalen. Nee, niet dadelijk, je moet dansen nu. kijk al de zuur, want ik had voor die fans, die was veel te duur. Top op de pop, had top op de box. Rook in de tent, dus ik drink op de pof. Blow op mijn bloot, op mijn hoofd van plof. En ik joke om te veel, daarom ben ik zo grof. Ja, dit is erg. Die reden is te breed, daar is veel te veel werk. Ik ga van een beeld, die bollen zijn zo. En nu ga je dansen, klootzak. Just move closer.